Een heel belangrijk iemand voor veel Iraniërs en andere mensen eh, in de regio. Dus daarom kwamen ze vandaag samen, een grote, grote menigte dus. En eh, we zien dan ook dat eh, het aantal doden en gewonden de afgelopen uren heel snel oploopt. Er zat ongeveer een kwartier tijd tussen de twee explosies wie er achter die aanslag zit is nog niet bekend. In Maastricht is een deel van een dijk weggespoeld. Die dijk moest voorkomen dat water te snel door de rivier stroomt. En dat gebeurt nu dus wel. Daardoor zijn enkele woonboten in de problemen gekomen. Mensen die daar wonen zijn geëvacueerd. De laatste Engelandvaarder is dood. Oorlogsveteraan André Hissink was een van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vluchtte om daar bij de Britse luchtmacht te gaan. En na de oorlog was Hissink piloot bij onder meer de KLM. Hij werd 104 jaar. En door de vele regen en storm Henk hebben dakdekkers het nu super druk. Ze krijgen veel telefoontjes van mensen die schade aan hun huis hebben door het weer. En deze dakdekker in Arnhem ziet vaak hetzelfde probleem. Hoofdzakelijk schoorstenen die eh, eh, helemaal verzadigd zijn... waar je op het ogenblik niets aan kan doen, alleen een noodverband kan leggen... en het komende voorjaar gewoon eh, de rigoureus aanpakken. Hoofdzakelijk ben je nu bezig met problemen te verhelpen die, die je kunt verhelpen... zoals een, losse dakpan of een, of een stuk lood dat weggewaaid is. Maar voor de rest is het toch armzalig gedoe nu. Ja, door storm Henk kregen hulpdiensten veel belletjes over losgewaaide gevels en zonnepanelen en omgevallen bomen. In Brabant kwam een man van 75 om het leven. Vermoedelijk was hij van zijn fiets gewaaid. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Ook nog verspreid over het land wat buitjes. Graadje of 6 is het dan nog.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 Een aantal woonboten langs de dijk wordt ontruimd. Tweede Wereldoorlog-veteraan André Hissink is op Nieuwjaarsdag overleden. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders... en vloog tijdens de oorlog voor de Britse Royal Air Force. André Hissink is 104 jaar geworden. Zo'n 7 miljoen mensen hebben vorige week op enig moment geluisterd naar de top 2000 op NPO Radio 2. En dat betekent een marktaandeel van 41 voor de zender. Het weer, veel buien met in het zuiden ook kans op onweer en hagel.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 It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground so I sing for you. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me. driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. take a look at the driver next to me He's just the same Just the same I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I'll sing for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. I'm driving in my car. driving home for Christmas. driving home for Christmas with a thousand memories.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 Tot de zon komt ha! snel voorbij. allemaal fijne dagen en een voorzitter.